Amber Brandsen met het NOS-journaal. Premier Tsipras heeft zijn bezuinigingsvoorstel ingediend in Brussel. Over de inhoud is nog niets bekend. Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem bevestigt dat hij het Griekse plan heeft ontvangen. Brussel had een deadline gesteld. Uiterlijk vandaag moest het voorstel zijn ingediend. De plannen worden morgen in Brussel doorgerekend... waarna er dit weekend wordt besloten of Griekenland in de eurozone kan blijven. De reorganisatie bij V&D kost waarschijnlijk de helft van de directies een baan. Bij de ondernemingsraad ligt het advies om vijf van de negen directieleden uit hun functie te zetten. Dat hebben de vakbonden CNV en FNV bevestigd. Of de ontslagen directieleden een andere baan binnen de Warehuisketen krijgen is niet bekend. Hackers hebben de SOFI-nummers buitgemaakt van ruim 21 miljoen Amerikanen. In het afgelopen half jaar is twee keer ingebroken op de systemen van een federale instantie. Ook kregen de hackers persoonlijke gegevens in handen van miljoenen ambtenaren en hun familie. Bijvoorbeeld over verslavingen en wetsovertredingen. De VS gaat ervan uit dat China achter de hack zit, maar dat land ontkent elke betrokkenheid. Gele truitdrager Tony Martin verlaat de Tour de France. De Duitse renner kwam in de zesde etappe van vandaag in de laatste kilometer ten val en brak zijn sleutelbeen. Door het wegvallen van Martin is Chris Froome de nieuwe leider in het algemeen klassement. Voor Go Ahead Eagles is het Europese avontuur alweer voorbij. De ploeg uit Deventer ging in de return tegen Ferenc Varos in Hongarije met 4-1 onderuit. Het eerste duel in de eerste voorronde van de Europa League eindigde vorige week thuis nog in een 1-1 gelijkspel tegen de Hongaren. Het weer vannacht wordt het koud met minima tussen 5 en 10 graden.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 It's nice to know that there's someone I can turn to who will always care. You're always there. without you. So many times when the city seems to be without a friendly face, a lonely place, it's nice to know that you'll be there if I need you angel always smile. It's all worthwhile. liedje. De Carpenters. En wat jammer dat eh, Karen Carpenter eh, aan die eh, nare ziekte anorexia nervosa is overleden. Zij was eigenlijk helemaal niet zo dik. En ik weet ook niet hoe die dame nou... Ja, ze een beetje dikke batterijen en zo. Maar ja, goed, er gaan, een dikke batterijen die gaan lang mee. Hè? Van die, van die Duracell dingen. Die gaan heel lang mee. Ze drumde bovendien ook nog heel veel dienstelijk. Ze zong prachtig. Ze had een heel aparte stem uit duizenden te herkennen. De Carpenters met I Won't Last a Day. Without You. Dit vind ik ook zo'n eh, mooie luisteraars. De Chorus, een, eh, damesgroep die eh, ja, een beetje semi-akoestisch meestal, meestal zingen. En die hebben een nummer en dat heet Runaway. En dat vind ik zo'n mooi nummer. Dat ga ik graag voor u draaien. Daar komt het. Mooi met die violen, hè? There's nothing like me and you. i heerlijke meidengroep de course met Runaway. Ronderuit zitten. Neem een drankje en een hapje en geniet van de mooiste muziek bij ZFM Zandvoort. over the ocean. Moonlight still on the sea. Will the waves' gentle motion bring my babe, my baby back to me? And the stardust sprinkles the morning. Venus fades from my side. Will my love be returning? like the sun to brighten up my life and as day breaks over the ocean. Moonlight still on the sea. I pray the waves gentle. know I'll love you forever. Maybe, little darling, that will see you through. And as the sun sets over the ocean. de Beach Boy sound, hè? Dat had u wel gehoord waarschijnlijk. Daybreak over the ocean. Oftewel uh, het ochtendgloren als je zo lekker langs de kust loopt. Ja, en eh, Ginny. Ah, Ginny is altijd te laat. Vandaar dat Brian Hyland uh, er ook over zingt. Ginny, come lately. I only met you just a couple of days ago. I you, and I want your loving so. Ginny, come lately, sweet, sweet as candy. You may have come lately, but Ginny. the sunlight in your hair. Your soft, soft silhouette to know why. just a couple of days ago. And oh, my love for you has no more room to grow. Ginny Ja, dat zal je toch maar gebeuren dat Brian Harland eh, verliest op je dames. Dat je dat ook nog genie heet. Tjoe. Ja, gezellig, hè. Ehm... moet wel wakker blijven, want eh, I'm only sleeping, gingen de Beatles. Sleeping. Ja, I'm sorry luisteraars. Nee hoor, ik ben wakker. Ik blijf ook wakker tot 12 uur minstens. Om voor u nog eh, heerlijke muziek te draaien bij Tussen App en Vloed. Ga lekker onderuit zitten en geniet van de mooiste muziek bij ZFM Zandvoort. I remember you. You're the one who Ja, al die heerlijke muziek eh, gemaakt bij Tussen App en Vloed tussen 12 en 2 uur. We gaan een beetje terug eh, naar de candlelight sfeer, luisteraars.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 ga erin draaien voor mijn eh, vriendin Yvonne in Bloemendaal. The Woman in Love. Yvonne, speciaal voor jou, Barbara Streisand. Nou, weer eens wat anders dan de Green Green Grass of Home. Ja, Die ga ik volgende keer wel weer eens. Is ook een mooie. stem heeft die dame ook. Barbara Streisand in de jaren nou, 80 geloof ik. Samen met eh, de heren Bee Gees, want die eh, hebben het nummer kennelijk geschreven... of in ieder geval wel sterk beïnvloed, want u hoorde ze ook in het koortje.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 La la la la la la la la on the stone. you and me. A time for planting, you and me. A harvest granting thee every prayer ever prayed. For just two wild flowers that grow. The love stem van die man gaat ook eh, nooit te veel aan mij. In ieder geval niet Neil Diamond. En hij trad eh, onlangs hier ook in Nederland op. En hij toert eigenlijk heel de wereld weer over. Want eh, ja, zo oud als hij is, zo goed blijft zijn stem. En ja, dat geldt ook voor Art Garfunkel. Die heb ik ook enkele maanden geleden in Haarlem gezien. In de Philharmonie. een oude man al. die dan het podium opkomt van in de 70. Zijn uh, kop, zijn mooie kop kwijt beetje haar aan de zijkant, nog een kaalkoppie.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 Oh, Sweet the rains now fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first grass. uit Enschede, Nederland dus. Uit de jaren 70. De Buffoons. Where Ja. Waar zou Donna nou gebleven zijn? Ik zei nog zo tegen haar, if you leave me now... Dan ga ik naar Chicago. Chicago. En uh, If You Leave Me Now, de zanger eh, was eh, Pieter Citera. Kent u deze nog? Is een, een nieuwe versie. Nou, nieuw. Hij dateert van 2008. Het nummer heet Sailing. Het wordt gezongen door Christopher Cross. not for me. And if the wind is right, you can sail away and find tranquility. All the canvas can do miracles. Just you wait and see, then you believe me. It's not far to Never Never Land. you can find the joy of innocence again. Oh, the canvas kind of miracles. Just you wait and see. not far back to sanity. At least it's not for me. And if the wind is right, you can sail away and find serenity. Sailing van eh, Christopher Cross... in een speciale uitvoering opgenomen in 2008 alweer. Ja, Volendam eh, beleefde een shock de eh, afgelopen week toen Jaap Buis... de manager van eigenlijk nou, heel artiesten, het hele artiestenschaar van Volendam... ja, achterliet omdat hij is overleden aan, aan slokdarmkanker. Ja, Buis stond bekend als een hele eh, eerlijke en... Eh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Een manager die helemaal ging voor zijn, eh, voor zijn artiesten... en daar volledig achter stond. En ja, hij wordt natuurlijk gemist in Volendam. En Volendam is natuurlijk bij uitstek een, dorp... waar nogal wat talent vandaan is gekomen. Het begon allemaal met, met deze meneer. Dan heb ik het natuurlijk over Piet Veerman. from the Cats. stemgeluid van Piet Veerman. En eh, ja, het noodlot slaat een beetje toe in Volendam. Er zijn nogal wat eh, mensen die toch eh, aan die nare ziekte lijden, kanker. Ja, Piet Veerman zelf ook, een stukje van zijn long verwijderd, las ik laatst. wel, hij lijkt in ieder geval verlost van de tumor in zijn long. het zou ook niet zijn uitgezaaid. Dus, dus ik hoop maar dat het goed komt voor Piet Veerman. Want de man heeft natuurlijk een een dijk van de stem en trad nog overal op. En hij schijnt ook nog te kunnen blijven optreden. Hij moet natuurlijk weer aansterken als je een stuk van je long kwijtraakt. En eh, ja, zingen, daar gebruik je je longen er natuurlijk wel bij. Dus het zal mij benieuwen hoe dat allemaal afloopt. I wonder, zeg maar. Nou, dat doet eh, Cliff Richard ook. Die vraagt zich dat ook af. wonder who she's kissing on her step tonight. I hope I'll never see her holding him real tight. I wonder is she dancing her lips close to his I guess that's what she's doing, cause that's the way she is. Mm -hmm. Yes, it happened once before. Thought it couldn't happen no more, but it did she ran away, left me wondering, wondering why she left me. Did we have to part? I wonder is she happy when she knows she broke my heart? Yes, it happened once before. Thought it couldn't happen no more, but it did. And she ran away, left me wondering, wondering, is he smiling? Though any fool can see that she'll make him happy and then he's gonna cry just like me. Cliff Richard was het. En wie zingt er exclusief voor u? natuurlijk eh, Callum Blundstone nog een keer. Hij zong al in wijze. Dit is dus exclusively, exclusively, zo moet ik het zeggen, voor you. Allemaal een hele fijne nacht, een rustige nacht en een heel fijn weekend. Morgen is dan weer vrijdag. We gaan er weer voor. Het wordt mooi weer ook nog, dus geniet ervan. Dank voor het luisteren. Tot de volgende keer. Dag. Something to warm me on a lonely night. if I want to think someone's thinking of me. I look into my soul and see who I can see. When my pages curl and hurl me now from key to key, reeling through the gloom of a lonely empty room. start to unlock my mind, and I feel free. The winter's night gives way to a warm summer's day. lights turned off, but there's no woman to turn on. There's no happiness in heaven to undress. I put such thoughts aside and listen to my song. Night makes things better, my song does the rest.